Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Ruim een derde van mbo-verpleegkundigen had vorig jaar te maken met ongewenste seksuele aandacht van patiënten. Blijkt uit een peiling van het CBS en TNO. Dat is meer dan in andere sectoren. Zorgvakbond Nu91 verklaart het relatief hoge percentage door het type werk dat mbo-verpleegkundigen doen. Ze wassen bijvoorbeeld mensen in verpleeghuizen en in de thuiszorg en staan dus letterlijk heel dicht bij hun patiënt. Het hoeft niet altijd om opzet te gaan, want patiënten kunnen ook grensoverschrijdend gedrag vertonen omdat ze in de war zijn of ontremd. Rusland roept de Oekraïense militairen in de staalfabriek in Mariupol opnieuw op zich over te geven. Gisteren deed Rusland ook al zo'n oproep, maar niemand aan Oekraïense zijde maakte daar gebruik van. Mariupol is bijna geheel in Russische handen op de Azovstal staalfabriek na. Al weken wordt om gestreden. In het enorme fabriekscomplex zouden ook nog zo'n duizend burgers zitten. De politie heeft een man van 54 uit Amersfoort opgepakt... voor mogelijke betrokkenheid bij de moord op Mike Duif, 26 jaar geleden. De verdachte was destijds ook al in beeld... maar werd niet vervolgd vanwege een gebrek aan bewijs. Door informatie van een nieuwe getuige kwam de politie toch opnieuw bij de man uit... Mike Duif was 26 toen hij thuis in Amersfoort werd doodgeschoten... na een stapavond in Hilversum en Utrecht. Voor het eerst in ruim 10 jaar daalt het aantal Netflix-abonnees. Afgelopen kwartaal nam het aantal abonnees met 200.000 af. Terwijl het bedrijf juist een groei verwachtte van 2,5 miljoen abonnees. Volgens Netflix is de concurrentie groot met platforms als Disney Plus en HBO Max... Ook kijken mensen volgens het bedrijf minder televisie... doordat de coronamaatregelen in veel landen zijn opgeheven. Netflix is met wereldwijd 220 miljoen abonnees... nog wel altijd het grootste streamingplatform ter wereld. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 6 graden.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 But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify things will never be the same between you and I.